Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De branden in het Canadese dorp Jasper zijn na een week onder controle. Een derde van de gebouwen in het populaire plaatsje is verwoest... maar de omliggende natuurgebieden staan nog altijd in lichter laaien. Het is de grootste natuurbrand in 100 jaar. De brandweer van Mexico, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland helpen mee met blussen. Er vielen geen slachtoffers, maar naar verwachting zijn ze nog maanden bezig... voor het vuur gedoofd is in de omgeving van Jasper. Een bestuurslid van een amateurvoetbalclub in Poeldijk... heeft 130.000 euro verduisterd van zijn eigen club. De club heeft aangifte gedaan, maar rekent er niet op dat het geld snel weer terug is, meldt Omroep West. De leden van de club in het Westland zijn op de hoogte gesteld... maar volgens de voorzitter is de club ondanks de diefstal niet in financiële nood. Ook de tweede dag van de Olympische Spelen heeft Nederland nog geen medailles gewonnen... In de finale van de 100 meter schoolslag eindigde zwemmer Arno Kamminga gisteravond als zesde en Caspar Corbau als achtste. En bij de vrouwen is het Tess Schouten niet gelukt om de finale te bereiken van de 100 meter schoolslag. De Nederlandse handbalvrouwen hebben met 32-28 verloren van Frankrijk. De Nederlandse hockeymannen lukten het wel om ook een tweede wedstrijd te winnen. Zij speelden ook tegen Frankrijk en wonnen met 4-0. Een Britse tiener die gistermiddag bij Amsterdam uit het water werd gehaald is overleden. De jongen was met een groep vrienden aan het varen in het buitenei... maar bleek niet goed te kunnen zwemmen. Na een zoektocht door drie duikteams van de brandweer... werd hij na iets minder dan een uur gevonden... en in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij. De politie gaat uit van een ongeluk... en heeft voor mensen die erbij betrokken waren...